Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Nederlandse verkeer zijn vorig jaar 7400 mensen ernstig gewond geraakt. Dat zijn er 900 minder dan in 2022. Maar in dat jaar waren er uitzonderlijk veel verkeersslachtoffers. Het Verkeersveiligheidsinstituut SWOF stelt dan ook dat er op de lange termijn een stijgende lijn te zien is. Met name onder de oudere leeftijdsgroepen neemt het aantal fietsslachtoffers toe... Eerder werd al bekend dat het aantal doden in het verkeer vorig jaar afnam... van 745 naar 684. Het kabinet stelt invoering van een nieuw stelsel voor belasting op spaargeld en beleggingen... box 3 met een jaar uit, naar 2028. De Raad van State had vernietigende kritiek op de plannen. Er wordt al jaren gezocht naar een nieuwe vorm van belasting... op het werkelijk rendement van vermogens. Staatssecretaris Van Oostenbrugge zegt nu dat hij extra tijd nodig heeft voor goede wetgeving. Nancy Pelosi ligt in het ziekenhuis. De oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... was op bezoek in Luxemburg... voor de herdenking van het Ardennen-offensief 80 jaar geleden. Wat de 84-jarige Pelosi mankeert is niet bekend. Wel dat ze snel weer naar Amerika hoopt te vertrekken. In de eerste divisie heeft Volendam beslag gelegd op de tweede periodetitel. Een 0-0 gelijkspel uit tegen Excelsior was daarvoor genoeg. Voor Volendam is het de 15e periodetitel en daarmee is de club recordhouder. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle Willem 2 eindigde in 0-1. Het weer vrijwel overal bewolkt met temperaturen iets boven het vriespunt. In Limburg opklaringen en iets onder nul. Later vannacht in het westen wat regen. En overdag in het hele land soms regen.